Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. is niet veranderd. De Rijksvoorlichtingdienst maakte vanmiddag bekend dat zijn situatie nog altijd stabiel is, maar dat de prins niet buiten levensgevaar is. De artsen die prins Friso behandelen zullen meer bekendmaken over de prognose zodra dat kan, al dus de RVD. Op dit moment kunnen daar nog geen mededelingen over worden gedaan. Vandaag kreeg de prins opnieuw bezoek van koningin Beatrix en prinses Mabel. De hoogste geestelijke leider in Iran, Ayatollah Khamenei, zegt dat het nucleaire programma van Iran niet kan worden gestopt. Khamenei zegt dat na het vertrek van de inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap. De inspecteurs zijn na twee dagen vertrokken zonder resultaat. Ze wilden een militaire basis bezoeken, maar kregen daarvoor geen toestemming. Khamenei zei verder dat zijn land niet van plan is om kernwapens te maken. Hij noemt het wapen hebben van de wapens zelfs een zonde. Ook zijn ze volgens hem zinloos, schadelijk en gevaarlijk. Slachtoffers van een misdrijf krijgen een vaste plek in de zittingszaal, zei de Raad voor de Rechtspraak op het symposium. Het Openbaar Ministerie pleitte eerder al voor zo'n vaste plek in de zaal. Nu hebben alleen de rechter, de officier van justitie, de advocaten en de verdachte een vaste plek. Een eigen plek voor het slachtoffer of voor de nabestaanden moet voorkomen dat die tijdens het proces over het hoofd worden gezien. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn honderden mensen gewond geraakt bij een botsing in een treinstation. De trein botste tijdens de ochtendspits met 26 km per uur tegen het stootblok. Waarschijnlijk deden de remmen van de trein het niet. Volgens een Argentijnse minister zijn minstens 340 mensen gewond geraakt. Hij zegt dat er geen doden zijn gevallen. Het weer. Bewolkt en af en toe zon bij een graad of 9. Vanavond vanuit het westen regen en veel wind. Morgen wisselend bewolkt en behoorlijk zacht. Maximaal 12 graden. Dit was het NOS. E. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude 2 kilometer. Op de A10 richting Zaandam bij knooppunt Koenplein 4. A20 Hoek van Holland-Gouda bij knooppunt de Bresseplein 3 kilometer.